10 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Een nationale hulpactie voor de strijd tegen ebola. De samenwerkende hulporganisaties gaan geld inzamelen op Giro 555. Er komen reclamespotjes op radio en tv... maar het is nog niet duidelijk of er een grote tv-avond komt. De hulporganisaties, waaronder Oxfam Novib, het Rode Kruis en UNICEF... maken later vandaag meer bijzonderheden bekend. Bij tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten hebben de Republikeinen de meerderheid veroverd in de Senaat. Ze wonnen zeker zeven zetels op de Democraten. De Republikeinen hadden al de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. De uitslag betekent dat het voor Obama nog moeilijker wordt om zijn voorstellen door het congres te loodsen. Bouwbedrijf Heimans schrapt 200 banen bij het onderdeel utiliteitsbouw. De omzet bij dat onderdeel is over de eerste negen maanden ruim 20% lager dan vorig jaar. Heijmans dreigt in de rode cijfers te belanden. Topman van der Elf spreekt van magere resultaten over de hele linie, maar hij noemt geen concrete cijfers. Bank en verzekeraar ING betaalt nog deze week het laatste deel van de staatssteun af. Vrijdag stort het bedrijf ruim een miljard euro terug. Zes jaar geleden kreeg ING 10 miljard euro staatssteun. Inmiddels gaat het weer goed met het bedrijf. Zo bleek ook uit de stresstest voor de Europese banken. De aardbeving van vannacht in Groningen had een kracht van 2,6 op de schaal van Richter. Dat heeft het KNMI bekendgemaakt. Over schade is nog niets duidelijk. Het epicentrum van de beving lag bij Middelstum. De schok werd ook gevoeld in de stad Groningen. De schokken worden veroorzaakt door gaswinning. De NAM noemt het vervelend als er schade is... en zegt dat de schade gemeld kan worden op internet. Het weer is nog mist, verder bewolkt en vooral in het oosten wat motregen. In het westen af en toe zon, maar ook een enkele bui en het wordt 11 graden. Morgen meer zon, vrijdag weer regen en wordt het ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staat de file op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Er staat 3 kilometer tussen Beverwijk en Kloppend Velsen.